Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Poroshenko heeft zijn oorlogskabinet bijeengeroepen. Aanleiding is het incident gisteren op de Zwarte Zee. Rusland beschoot drie Oekraïense schepen voor de kust van de Krim... dat door Rusland is geannexeerd. De drie schepen die werden door Rusland in beslag genomen. Volgens de Russen waren die zonder toestemming de grens overgestoken. De VN-veiligheidsraad komt vanochtend met spoed bijeen om de situatie te bespreken. Gebrekkig toezicht op medische implantaten brengt mensenlevens in gevaar. Dat melden Trouw en het consumentenprogramma Radar op basis van internationaal onderzoek. Er werd onder meer gekeken naar pacemakers, protheses en borstimplantaten. De eisen aan implantaten zijn laag en ernstige bijwerkingen blijven onopgemerkt. Dat zou direct zijn te linken aan 1,7 miljoen letselgevallen en 83.000 doden in de afgelopen 10 jaar. Trouw schrijft over gescheurde of gebarsten protheses... apparaten die onnodig stroomstoten geven... en hulpmiddelen die organen perforeren met letsel of de dood als gevolg. Op een afgelegen strand in Nieuw-Zeeland zijn 145 grienden aangespoeld. De helft van de dolfijnensoort was al dood toen dierenbeschermers aankwamen. De andere helft moest worden afgemaakt omdat het niet te doen was om ze weer in zee te krijgen. In Nieuw-Zeeland spoelen wel vaker grienden aan, maar niet in zo'n grote aantallen. En de botresten die vorige week werden gevonden in Hummelo in Gelderland... zijn van een Rotterdammer. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen, meldt de Gelderlander. De dakloze man was al ruim acht jaar vermist. Hij zat in een verblijfhuis voor daklozen, maar was daar weggelopen. De destijds 60-jarige man is vermoedelijk een natuurlijke dood gestorven.